Van 11 uur. Waterbalgemoed met het RWS Journaal. De huizenprijzen zijn opnieuw gestegen voor de vijfde achtereenvolgende maand. In augustus waren huizen gemiddeld 1,7% duurder dan in augustus vorig jaar, melden het CBS en het kadaster. Het gemiddelde prijsniveau is nu ongeveer even hoog als in mei 2003. Vorige week maakte het kadaster al bekend dat er in augustus 24% meer woningen zijn verkocht dan een jaar eerder. Opnieuw is een Spaanse missionaris met ebola uit Afrika teruggehaald naar Spanje. De broeder van 69 werd met een militair vliegtuig uit Sierra Leone opgehaald. en ligt nu in een ziekenhuis in Madrid. Hij is directeur van een ziekenhuis in Sierra Leone. In augustus overleed een Spaanse priester die in Liberia ebola had opgelopen. De bouw van een nieuw schaatsstadion in Almere gaat definitief niet door. Volgens de bouwbedrijven BAM en Van Wijnen zijn er te weinig investeerders... Het stadion IJsdoom moest de topsporttrainingslocatie van Nederland worden. Omdat er problemen waren met de financiering trokken schaatsbond KNSB en sportkoppel NOC-NSF zich al terug. In de trein op Utrecht Centraal is een man aangehouden omdat hij een nep machinegeweer bij zich had. Een andere passagier van de Intercity uit Den Bosch zag de loop van het geweer uit een sporttas steken en waarschuwde de politie. In Utrecht doorzochten zeven agenten de coupés en hielden de man aan. Zijn geweer bleek nep, maar ook echt lijkende nepwapens zijn verboden. De NS spreekt berichten tegen dat treinreizigers die hun abonnement niet bij zich hebben geen geld meer kunnen terugkrijgen. Vanmorgen schreef de Telegraaf dat de NS de zogeheten coulance-regeling heeft afgeschaft. Volgens de NS is de regeling uit de voorwaarden gehaald om misbruik te voorkomen. Oud-voetballer Erwin Sparendam is overleden. Hij was een van de eerste Surinamers die in Nederland gingen voetballen. Sparendam speelde voor Edinkwijk en Blauw-Wit. Hij was 79 jaar. Het weer, eerst bewolkte wat regen, later steeds meer zon. Met maximaal 17 graden is het redelijk fris.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 Tussen knopend Burgerveen en het Aqueduct zijn twee rijstroken dichter. Blijft er eentje open. Dat duurt zeker nog tot 12 uur vanmiddag, meldt Rijkswaterstaat. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... bij knopend Kleinpolderplein 3 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag...